Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS 3. Ook vandaag zijn weer demonstranten opgepakt bij het militaire vliegveld in het Brabantse Volkel. Actievoerders wilden het terrein opkomen door een gat te graven onder het hek door. Ook deze man moet wel, zegt hij. Het kan niet meer, al, dat, al die uitstoot en dan nog kernwapens eroverheen. Op een gegeven moment gaat het helemaal mis. Dus laten we nu het roer omgooien en wij beginnen. Als de hele samenleving meedoet, ruimen we dit op, maken we de bocht... en leven we met alle levende schepsels nog verder. En anders... Eh, duiken we de afgrond in. 15 demonstranten zijn opgepakt. In Frankrijk zijn minstens negen mensen omgekomen bij een brand in een vakantiehuis in de Elzas. In het huis zaten mensen met een beperking, vertelt onze correspondent Frank Renaud. Het is een huis dat verhuurd wordt voor vakanties en ziet een groot pand met één bovenverdieping en ook een enorme zolder. Zo'n 500 vierkante meter in totaal. Het is voor een heel groot deel verwoest. Kan je op de beelden zien die nu hier rondgaan natuurlijk. brand was wel snel onder controle. Zou inmiddels ook zo goed als gedoofd zijn. Er wordt vanzelfsprekend nog gezocht naar slachtoffers. En over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niks bekend nog twee mensen vermist. En het is bijna onmogelijk om je scooter legaal te parkeren rondom Amsterdam Centraal. Dat zeggen scooterrijders tegen AT5. Ook Max vindt bijna nooit een plekje. Kijk, wordt net de laatste ingenomen. Dat was de laatste plek? Dat was de laatste. Ik kan hem nergens anders kwijt. Dus ik word eigenlijk gedwongen om hier de regels te overtreden. Dus ik snap dan niet dat er zo'n gigantische fietsparkeergarage is... en dan uh, één zielig groepje voor alle scooters. Ja, hij zet hem vaak dan maar op een plek waar het eigenlijk niet mag. En daar is hij niet de enige in. Het afgelopen half jaar zijn er 261 boetes uitgedeeld voor fout parkeren. De gemeente zegt dat ze bezig zijn met het maken van nieuwe scooterplekken. Het weer lekker zonnig, 20 tot 23 graden. Ook morgen een aangenaam dagje voor op de scooter. Een mix van zon zon en wolken, weinig wind en een gaatje op 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Haarlem en knooppunt Velzen 10 minuten extra reistijd.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 said the OT and that was The OT and it was The pain soon comes when the crisis is war. The media soon comes and opposes. Ah, The heroes return and the riots attend while the injured learn the pain never ends.